Clemens Peters met het NOS Journaal. Restanten van de 30 meter lange Chinese raket die eind vorige maand werd gelanceerd... zijn terechtgekomen in de Indische Oceaan. Dat melden Chinese staatsmedia. De brokstukken zouden ten zuidwesten van India en Sri Lanka in het water zijn gevallen. Het grootste deel van de raket zou vannacht al zijn verbrand bij het binnengaan van de dampkring. Het was bekend dat de brokstukken dit weekend op aarde terecht zouden komen, maar niemand wist waar. Meerdere ruimtevaartdeskundigen noemden het handelen van China onverantwoord. Suriname gaat donderdag opnieuw in een volledige lockdown... vanwege het hoge percentage positieve coronatesten. Op die dag is een nationale feestdag vanwege het einde van de ramadan. De minister van Volksgezondheid wil zo voorkomen dat er dan massale bijeenkomsten zijn. Ook op andere nationale feestdagen zal het land op slot gaan. Eerder werd al besloten dat de Surinamers ook vandaag op moederdag thuis moeten blijven. De verdachte geur die door inwoners van Lelystad werd geroken... en waardoor 16 straten werden ontruimd... blijkt afkomstig van een benzineachtige stof in het riool. Dat is duidelijk geworden na onderzoek door het RIVM. En de brandweer gaat het riool nu leegpompen en doorspoelen. Uit voorzorg werd gisteravond de wijk Punter afgesloten. Zo'n 500 bewoners moesten hun huis verlaten. Voor de ongeveer 25 mensen die niet bij vrienden of familie terecht konden... was een hotel in Lelystad geregeld. Sadiq Khan is herkozen als burgemeester van Londen. Bij de verkiezingen van gisteren kreeg de Labour-politicus ruim 55% van de stemmen. Khan zegt dat hij dankbaar is voor het vertrouwen dat de Londenaren in hem stellen. In zijn campagne zei hij dat hij meer banen wil creëren in de Britse hoofdstad... en het toerisme wil bevorderen. Kaans overwinning is een van de weinige lichtpuntjes bij de regionale verkiezingen voor Labour. Vooral in het midden en noorden van Engeland, waar de partij in het verleden veel steun had, waren de verliezen groot. Vanochtend vallen vooral in het westen enkele onweersbuien. In de middag blijft het zo goed als droog en dan wordt het 24 tot 27 graden. S'avonds neemt de kans op onweersbuien weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland door de wegwerkzaamheden. Zo is de A4 van Amsterdam naar Den Haag helemaal dicht... tussen Hoofddorp en Roelof En voor die afsluiting heb je enkele minuten oponthoud... onthoud. Daardoor is het ook extra druk op de A44 richting Den Haag. Veel mensen rijden om via die route. Maar daar heb je inmiddels drie kwartier vertraging tussen Kaagdorp en Oegstgeest.